Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Er zijn vannacht meerdere explosies geweest op een Syrische luchtmachtbasis in de buurt van Damascus. De oorzaak is niet duidelijk. Aanvankelijk had een plaatselijke functionaris het over een Israëlische raketaanval. Ook het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten sprak daarvan. Volgens die organisatie zijn er ook doden en gewonden gevallen. Maar volgens de Syrische staatstelevisie was er geen sprake van Israëlische agressie. Op de basis zou kortsluiting zijn geweest... waardoor explosieven in een munitieopslag waren afgegaan. De Verenigde Staten verlagen hun financiële steun aan Pakistan. Het land krijgt 300 miljoen dollar minder, meldt het persbureau Reuters. Volgens de VS doet Pakistan te weinig tegen militanten... die in buurland Afghanistan meevechten met de Taliban. De militanten zouden hun aanvallen in Pakistan voorbereiden. De Pakistanse regering ontkent dat. President Trump zei begin dit jaar al dat de VS de afgelopen jaren... in ruil voor de miljardensteun aan Pakistan... alleen maar leugens en bedrog heeft teruggekregen. Twee weken geleden werd bekend dat Pakistaanse legerofficieren... geen opleiding meer kunnen volgen in de VS. Op het US Open tennistoernooi is de als vierde geplaatste Angelique Kerber uitgeschakeld. De Duitse verloor in de derde ronde in drie sets van de Slovaakse Dominika Cibulkova. Kerber won de US Open in 2016 en werd dit jaar kampioen op Wimbledon. Eerder op de dag strandde Kiki Bertens in New York. Tegen de Tsjechische Vondrousova verspeelde ze in de derde set een 4-2 voorsprong. Ze verloor uiteindelijk de tiebreak. Toch kan Bertens leven met de uitschakeling, zei ze na afloop. Ze heeft een goed hardcourt seizoen achter de rug en is nu dertiende van de wereld, haar hoogste ranking ooit.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 van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 CFFM just another, another. didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say. broken man, but I found my friend. Like the curtains of the wall. Now I'm falling down through the crashing sound, and you come around.